Kees Groot met het NOS-journaal. De IJs niet de nieuwe schaatstempel van Nederland. Dat heeft de KNSB bekendgemaakt. De bond ging vorig jaar met de initiatiefnemers in Almere in zee. Daarmee vielen Zoetermeer en Heerenveen af. IJsdoom was de afgelopen tijd in overleg om de financiering van de baan rond te krijgen. en Dat is niet gelukt binnen de afgesproken termijn. De bouw zou 183 miljoen euro gaan kosten. Het bouwconsortium beraadt zich nu op de toekomst. De KNSB is teleurgesteld. Volgens directeur Sanders ligt het nu weer volledig open waar de nieuwe topsportbaan komt. De instroom van asielzoekers, onder wie een groot aantal Eritreërs, is de afgelopen twee weken flink gedaald. Dat heeft staatssecretaris Teven in de Tweede Kamer gezegd. Drie weken geleden sloeg hij alarm omdat het aantal asielzoekers in korte tijd was toegenomen tot zo'n duizend per week. Sindsdien is de toestroom gezakt tot rond de 500 per week. In Hongkong is het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede in Peking herdacht. Tienduizenden mensen stonden stil bij de honderden doden die precies 25 jaar geleden vielen... toen het Chinese leger hard ingreep na wekenlange betogingen voor meer democratie. In Peking was een herdenking verboden, maar in Hongkong heerst meer vrijheid. In Nijmegen is een man aangehouden die zijn twee jonge kleinkinderen had achtergelaten in zijn auto. Na een achtervolging door de politie ging hij er lopend vandoor en liet de kinderen van drie en vier jaar oud in zijn auto achter. Ze waren ongedeerd. De politie achtervolgde de man van 52 omdat hij met gestolen kentekenplaten rondreed. Het congrescentrum RAI in Amsterdam wil uitbreiden met een hotel. Dat moet minstens 650 kamers krijgen en wordt daarmee het grootste hotel van Nederland. Nu is dat nog een hotel bij Schiphol met 644 kamers. De RAI zegt dat een hotel de concurrentiepositie verbetert. Volgens de gemeente Amsterdam is er ruimte voor meer hotelkamers buiten het centrum van de stad. Het weer, geregeld buien, in het noordoosten mogelijk met onweer. Het is 17 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag minder buien en vaker zon en een graad of 17. Vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het en... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. Verderop tussen Eemnes en de afrit Bunschoten 6. A20 richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 5 door een ongeluk. De andere kant op richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein ook 5. Door een ongeluk is daar de verbindingsweg naar de A16 dicht. En A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 7 kilometer.